Jelle Visser met het NOS-journaal. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO... is gehackt door een criminele organisatie die zichzelf Doppelpamer noemt. De bende heeft sinds begin februari de computersystemen gegijzeld... en eist losgeld, meldt het NWO. Hoeveel losgeld er gevraagd is, wil NWO niet zeggen... maar er wordt niet betaald. NWO zegt als onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid... op principiële gronden niet in te gaan op de eisen van criminelen. Sinds eind februari is Doppelpamer begonnen met het lekken van interne NWO-stukken op het dark web. Het dodental bij de gevangenisrellen in Ecuador is opgelopen naar 79. Volgens de autoriteiten is de situatie in de gevangenissen inmiddels onder controle. Alle doden zouden gedetineerden zijn. 18 van hen werden onthoofd of in stukken gesneden aangetroffen. Volgens de Ecuadoriaanse president Moreno ging het om een bendeoorlog... die georganiseerd was buiten de gevangenissen. Er was een conflict ontstaan over drugsmokkel. De Amerikaanse zender CBS gaat een vervolg maken op Frasier, de succesvolle tv-serie over de psychiater met zijn eigen radioshow. Wederom speelt acteur Kelsey Grammer de hoofdrol. Frasier is een van de belangrijkste Amerikaanse komische programma's aller tijden en werd eerder uitgezonden tussen 1993 en 2004. De comedy-serie won 37 Emmy Awards en was ook in Nederland te zien. De nieuwe serie wordt uitgezonden op de Amerikaanse betaalzender van CBS. Wanneer de eerste uitzending gepland staat, is niet duidelijk. En dan voetbal. Er werd gisteravond gespeeld in de Champions League. In Bergamo heeft Real Madrid met 1-0 gewonnen van Atalanta. En Manchester City won met 2-0 van Borussia Mönchengladbach. Die wedstrijd was in Budapest vanwege het reisverbod van Engeland naar Duitsland. De returns zijn over drie weken. En dan het weer. Vannacht is het een graad of 9. Morgen eerst veel zon, in de loop van de middag meer bewolking. In het zuiden in de namiddag al een spatje regen. Het wordt maximaal 17 graden.